Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Dementerenden worden thuis door familie geregeld onder dwang verzorgd... of krijgen stiekem medicatie toegediend. Ook worden ze soms vastgebonden, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. Volgens de onderzoekers staan familieleden van dementerenden vaak met de rug tegen de muur... als ze dit soort maatregelen nemen, omdat ze gevaarlijke situaties willen voorkomen. Ze zouden vaak ook niet weten hoe ze iemand op een andere manier kunnen verzorgen. Bij Sint Maarten is een vrachtvliegtuig van pakketvervoerder FedEx neergestort. Het toestel, een Short 360, stortte in zee. De twee bemanningsleden zijn vermoedelijk om het leven gekomen. Het FedEx-vliegtuig steeg aan het begin van de avond op van de luchthaven van Philipsburg. Even later besloot de bemanning om nog onbekende reden om te keren en op dezelfde baan weer te landen. Net voor de landing kwam het toestel in zee terecht. Het vliegveld op Sint Maarten wordt beschouwd als een van de gevaarlijkste ter wereld omdat de landingsbaan erg kort is. Tweede Kamer steunt in grote lijnen de aanbevelingen van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Die vindt dat corporatiebestuurders op grove wijze hebben gefaald. PvdA, CDA, D66 en GroenLinks zijn daarom voor een onafhankelijke woonautoriteit als toezichthouder. GroenLinks en ChristenUnie zijn ook voor het plan om huurders meer macht te geven. VVD en D66 benadrukken dat corporaties terug moeten naar hun kerntaken. De PVV wil dat het hele bestel grondig wordt herzien. Staatssecretaris Mansveld zegt dat de NS bereid is om plaatsen in treinen te reserveren voor mensen die slecht ter been zijn. Ze gaat de andere vervoerders op het spoor vragen of ze dat ook kunnen doen. Ook zal ze de vervoerders vragen om te kijken naar de positie van zwangere vrouwen. Mansveld hoopt wel dat de vervoerders niet met allerlei verschillende logo's gaan werken. Het weer vanuit het zuidwesten opklaringen. Minima vannacht rond 10 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. Bij een matige zuidenwind wordt het 15 tot 20 graden. Zaterdag nog iets warmer en daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staan nog files van 4 kilometer en langer. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopend 6 kilometer. De A9 Alkmaar richting Diemen tussen Knopend Badhoevedorp en Knopend Holendrecht 7. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Amersfoort voor de RAI 4. De A27 Utrecht-Almere voor Beeldhoven 4 kilometer. De A27 van Utrecht naar Breda voor Lexmond 6 en voor Gorkum 4. A28 Amersfoort richting Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 4 kilometer. A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Oestgeest en Warmond 4 kilometer na een ongeluk, maar de weg is weer vrij.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 Yeah. Cause the ritme, van ZFM. Ja, zo eh, gaan we natuurlijk, dat gaan we natuurlijk niet doen. In de laatste eh, acht seconden een plaatje draaien, dat doen we niet. We gaan zo verder. Met het NOS-journaal. Plastisch chirurgen zijn verontwaardigd over de vrijspraak van voormalig gynaecoloog Rock G. Het OM had drie jaar cel geëist omdat zijn patiënten ernstige klachten hadden overgehouden aan de operaties, zoals infectie.